Rijkswaterstaat heeft de fundering hersteld en de A2 op die plek opnieuw geasfalteerd. In de moordzaak van 12 jaar oud heeft de politie een man uit Brielen aangehouden. Het slachtoffer, Caroline van Toledo, werd in 2005 gevonden in een natuurgebied bij Brielen in de kofferbak van een uitgebrande auto. De verdachte uit Brielen werd in 2007 ook al eens opgepakt en hij is nu opnieuw gearresteerd. Vandaag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. In Portugal wordt steeds meer getwijfeld aan het advies dat mensen bij bosbrand hun huis moeten verlaten. Vorige maand woedden in het midden van het land grote natuurbranden. Daarbij kwamen 64 mensen om het leven. Dat waren vooral mensen die in hun auto op de vlucht waren en door het vuur ingesloten raakten. Bijna 1 op de 5 kinderen tussen de 9 en 11 jaar in Rotterdam heeft een slecht gehoor. Het Erasmus MC noemt dat alarmerend. Bij de meeste kinderen die bijvoorbeeld oorontsteking hebben gehad, trekt het gehoor wel weer bij. Ongeveer 8% van de kinderen heeft blijvend gehoorverlies, wat kan leiden tot slechte prestaties op school. Bij een treinongeluk in Barcelona zijn zeker 54 mensen gewond geraakt, van wie vijf ernstig. Voor zover bekend zijn er geen doden. De trein reed tegen een stootblok op station Barcelona-França. Dat is een van de belangrijkere stations van de Spaanse stad. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. In Pakistan is premier Sharif afgezet door het Hoge Rechtshof. Hij wordt beschuldigd van witwassen en corruptie. Sharif spreekt de beschuldigingen tegen. Hij zegt dat hij wordt tegengewerkt. Dan het weer nog geregeld zon en af en toe een bui, een stevige zuidwestenwind en het wordt 19 tot 22 graden. In het de zon en vooral zondag buien. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 11 kilometer file tussen Naarden en Eembrugge. 9 kilometer stilstaand verkeer op de A2 Utrecht en Bos bij Knopendel. 9 kilometer vanaf knooppunt Everdingen. Waarschijnlijk is de weg over een half uur weer open. Er zijn drie rijstroken nu dicht. Op de A... A27 Breda richting Utrecht tussen Knoop Gorkum en Everdingen 10 kilometer file. De andere kant op is een ongeluk gebeurd.